4 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben een aantal aanslagen rond onafhankelijkheidsdag op 4 juli voorkomen. In de weken voor de feestdag zijn meer dan 10 mensen opgepakt die geïnspireerd waren door islamitische staat, de FBI. Het is onduidelijk hoeveel aanslagen er zijn vereideld en welke plekken doelwit waren. Voorafgaand aan Onafhankelijkheidsdag had de FBI lokale en regionale veiligheidsdiensten gewaarschuwd alert te zijn op aanvallen op 4 juli. IS-leiders hadden volgers opgeroepen waar mogelijk aanslagen te plegen. De Griekse premier Tsipras komt in zijn bezuinigingsvoorstel nu toch tegemoet aan veel eisen van Europa. In de uitgelekte plannen staat dat onder meer restaurants, hotels en vervoerbedrijven meer belasting moeten gaan betalen. Ook is Griekenland van plan flink te korten op de pensioenen en defensie. Met de nieuwe plannen hoopt Griekenland in ieder geval 50 miljard euro aan noodsteun te krijgen. Komende dag moet het Griekse parlement nog beslissen of het akkoord gaat met het voorstel van Tsipras. Rotterdam gaat alle uitgaven online zetten. Wie nu inzage wil in de gemeentelijke geldstroom... moet daar vaak een WOP-verzoek voor doen. Zo'n procedure kan weken of maanden duren. Volgend jaar worden de uitgaven van enkele gemeentelijke afdelingen... in Rotterdam al online gezet. En daarna volgt de rest van de organisatie, zo is besloten. Een piloot van United Airlines heeft op een vlucht naar Duitsland kogels door de wc gespoeld. Sommige Amerikaanse piloten mogen op binnenlandse vluchten een vuurwapen dragen. Deze piloot had zijn wapen niet bij zich op de vlucht van Houston naar München, maar de kogels wel. Omdat hij die Duitsland niet wilde binnensmokkelen, spoelde hij ze door het toilet.